Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn de stemlokalen geopend voor de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen. In deze ronde mogen alleen nog kandidaten meedoen die een week geleden meer dan 12,5% van de stemmen haalden. Volgens peilingen wordt de rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste, net als vorige week in de eerste ronde. En als dat gebeurt mag Le Pen een regering vormen en wil ze haar rechterhand Jordan Bardella voordragen als premier. In de straat in Spijkenisse is voor de tweede keer deze week een handgenaad aangetroffen. Het explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook een handgenaad gevonden. Die lag op de stoep van dezelfde woning. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn vier mensen doodgeschoten. Drie mensen raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De vermoedelijke schutter is een man van 21. Volgens de politie heeft hij zichzelf doodgeschoten tijdens een achtervolging. De man was een bekende van de slachtoffers, maar hij zou geen gast zijn geweest op het feestje. Op veel plekken in Nederland is de winst van Nederland op het EK op Turkije gevierd. Op pleinen waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was... gingen duizenden supporters uit hun dak. In de Schilderswijk in Den Haag sloeg de sfeer bij sommige groepen om. De ME werd daar bekogeld met zwaar vuurwerk. In andere plaatsen werd ook vuurwerk afgestoken. In Nuenen vloog een vuurpijl in een dakgoot waarna brand ontstond. De brandweer had de brand wel snel onder controle. In Berlijn werd ook gefeest door oranje supporters... maar er waren ook een aantal relletjes met Turkse fans. Het weer, de ochtend start droog en zonnig... maar in de middag is er in het midden van het land kans op regen en onweer wordt 17 tot 20 graden.